Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De FPE van Herbert Kikkel is de grootste partij geworden bij de Oostenrijkse parlementsverkiezingen. Volgens een prognose krijgt de radicaal rechtse partij 29% van de stemmen. Tegen 26% voor de grote concurrent ÖVP e van zittend bondskanselier Nehammer. Het is voor het eerst dat de FPE de meeste zetels krijgt. Partijen voeren campagne tegen immigratie, tegen hulp aan Oekraïne... en tegen wat zij klimaathysterie noemen. Vrijwel alle partijen zeiden voor de verkiezingen al niet met de FPE een coalitie te winnen. Alleen de ÖVP e zet de deur op een maar stelt als voorwaarde dat FPO-leider Kikkel geen bondskanselier wordt. Israël heeft vanmiddag een aanval uitgevoerd op de haven van Hodeida in Jemen. Israëlische luchtmacht spreekt op X van een grootschalige luchtoperatie in Jemen... waarbij met tientallen vliegtuigen doelen van de Houthis zijn aangevallen. Zoals de haven van de stad en elektriciteitscentrales. Volgens Israël was de aanval een reactie op de aanvallen deze week... van de Houthi-rebellen op Israëlische steden. Bij de Canarische eilanden wordt nog altijd met patrouilleboten en helikopters gezocht naar tientallen migranten uit West-Afrika. Een boot sloeg gisteren nacht om op de Ruwe Zee. 27 opvarenden werden gered. 9 mensen zijn dood uit het water gehaald. En naar 50 mensen wordt nog gezocht. Autoriteiten hebben weinig hoop dat ze nog iemand levend vinden. Volgens de Spaanse autoriteiten sloeg de houten boot om, omdat er te veel mensen aan één kant stonden. Ajax boekte in Waalwijk de eerste uitzegen van dit seizoen... door met 2-0 te winnen van RKC. Er stonden voor vandaag vijf wedstrijden op het programma in de eredivisie. Pek Zwolle won met 1-0 van Almere City. FC Twente NAC eindigde in 1-0. En FC Groningen versloeg Go het Eagles ook met 1-0. Er staat nog één duel op het programma. Dat is AZ tegen FC Utrecht. En die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer vanavond is bewolkt en in de nacht kan in het zuiden en zuidwesten wat regen vallen bij 8 tot 11 graden. Morgen trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Vooral aan zee kan het flink waaien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de N247 Amsterdam richting Horen Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten.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 ferocious, and she knows. your Zandvoort, op 106.9 FM ask how it feels to live the kind of life others dream about. <laughs> I tell them everybody gotta face their highs and their lows. And in my life, there's a love that I put aside.